7 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Door het coronavirus neemt de druk op revalidatieklinieken toe, schrijft de krant Trouw. De klinieken zien een flinke toestroom van mensen die besmet waren met het virus. De patiënten hebben vaak met ernstige klachten in het ziekenhuis gelegen en zijn flink verzwakt geraakt. De inspectie onderzoekt nu hoe groot het probleem precies is. De bestuursvoorzitter van de grootste revalidatiekliniek van ons land wil dat er een landelijk coördinatiecentrum komt om de spreiding van patiënten te regelen, net zoals dat voor ziekenhuizen al gebeurt. Op Curaçao is ongerustheid ontstaan nadat een lid van een groep Amerikaanse artsen besmet blijkt te zijn met het coronavirus. De 85 artsen zouden samen met zorgmedewerkers uit Cuba komen helpen ter voorbereiding op een mogelijke uitbraak van corona. Alle 85 zijn in quarantaine en worden vandaag weer terug naar huis gestuurd. Suriname gaat de coronamaatregelen voorlopig niet versoepelen. Dat heeft president Bouterse gezegd in een tv-toespraak. In Suriname geldt een uitgaansverbod tussen 8 uur s avonds en 6 uur s ochtends. En het is verboden om met meer dan 10 mensen bij elkaar te zijn. De maatregelen blijven voorlopig nog twee weken van kracht. In Suriname zijn 10 coronabesmettingen geregistreerd. Zeven mensen zijn hersteld, twee liggen nog in het ziekenhuis. Eén persoon is overleden aan de gevolgen van het virus. De directie van PSV gaat 20% loon inleveren in de periode dat de club door de coronacrisis zonder publiek moet spelen. Dat zei algemeen directeur Toon Gerbrands gisteravond in het tv-programma Op1. Volgens Gerbrands loopt de club 12 tot 14 miljoen euro mis als er tot aan de kerst geen publiek naar wedstrijden kan komen kijken. De directeur vraagt naar eigen zeggen niet alleen de supporters en sponsors om solidariteit, maar ook de organisatie zelf.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 And if you look, you will discover, yeah. love is a real motherfucker. whether they're telling you the truth. Let, let me stop here at this gas station. Uh, uh, give me three gallons of low lead. Ain't I'm full, nothing else. I better stop and get me two hot dogs and a strawberry soda. It's a real motherfucker. Yeah. Lord, it's a real motherfucker. you're gone too far, cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money.